Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij de pro-Palestijnse demonstratie in Utrecht heeft de politie 40 mensen afgevoerd met stadsbussen. RTV Utrecht meldt dat drie mensen zijn aangehouden, maar dat is door de politie nog niet bevestigd. De betogers bezetten sinds het begin van woensdagavond een universiteitsgebouw. Later op de avond stonden daarnaast zo'n 200 demonstranten voor het gebouw. Na het verstrijken van een door de bestuursvoorzitter gesteld ultimatum... heeft de politie het pand ontruimd. De universiteit heeft besloten om alle toegang tot de onderwijspanden in de binnenstad tot maandagochtend te sluiten. De pro-Palestijnse demonstratie in Amsterdam is zo goed als voorbij. De meeste demonstranten zijn vertrokken, meldt de politie. Demissionair onderwijsminister Dijkgraaf zei bij talkshow op 1 dat hij met afschuw heeft gekeken naar de beelden uit Amsterdam. Gisteravond zochten de demonstranten de confrontatie met de ME. Volgens de politie hebben de demonstranten daarbij stenen en ammoniak richting de ME'ers gegooid. Ook werden vernielingen aangericht en mensen geïntimideerd en bedreigd. Bij het protest in Amsterdam zijn 32 mensen aangehouden. De Verenigde Staten gaan geen wapens meer leveren aan Israël... als het doorgaat met de belegering van de stad Rafah in de Gazastrook. Dat zei president Joe Biden in een interview met CNN. Het is voor het eerst dat Biden zich zo kritisch uitlaat over de potentiële Israëlische aanval. In Rafah zitten 1,4 miljoen Palestijnen vast. De VS vreest voor een bloedbad bij een aanval op de stad. Gistermiddag werd al duidelijk dat de VS de levering van een lading zware munitie aan Israël in de wacht heeft gezet vanwege het geplande Israëlisch offensief in Rafah. Het weer, het is droog en er zijn wat opklaringen vannacht. Daardoor kan het lokaal mistig zijn. Het koelt af naar een graad of 6. In de loop van de dag breekt de zon steeds vaker door... en de temperatuur stijgt dan uiteindelijk naar 15 tot 20 graden.